Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Medeoprichter van weldige reis, maar het is tijd om verder te gaan, zegt hij. Koem geeft geen reden voor zijn vertrek. De Washington Post meldde gisteren dat er oneenigheid was over de koers van WhatsApp. Koem staat bekend als een voorvechter van privacy. Facebook ligt momenteel zwaar onder vuur vanwege het delen van gegevens van gebruikers. WhatsApp werd in 2009 opgericht en in 2014 door Facebook gekocht. 2017 was het grootste stakingsjaar in bijna 30 jaar tijd. Bijna 150.000 werknemers legden het werk vorig jaar neer. In 2016 waren dat er 11.000. De flinke stijging komt volgens het CBS vooral doordat basisschoolleraren het werk vorig jaar vaak neerlegden. Vakbond FNV noemt het hoge stakingscijfer een duidelijk signaal dat mensen het niet meer pikken dat lonen en arbeidsvoorwaarden achterblijven. Vergeleken met andere Europese landen wordt er in Nederland overigens weinig gestaakt. Pornoactrice Stormy Daniels heeft Amerikaanse president Trump aangeklaagd voor laster. Aanleiding is een tweet waarin Trump spottend reageert op een compositietekening van een man die Daniels bedreigd zou hebben. De man zou haar in 2010 hebben gedwongen om Trump met rust te laten. De president noemde de tekening op Twitter pure zwendel. Daniels beweert dat ze in 2006 het bed heeft gedeeld met Trump. Zijn advocaat betaalde de pornoactrice 130.000 dollar zwijggeld. En minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82% van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Het weer nog.